Gert met het NOS Journaal. In Nigeria zijn zeker 48 doden gevallen bij een botsing... tussen een met brandstof gevulde tankwagen en een vrachtauto. De vrachtauto vervoerde vee en een onbekend aantal reizigers. Na de botsing explodeerde de tankwagen... waarbij mogelijk nog een aantal andere auto's in brand is gevlogen. Het ongeluk gebeurde in het noorden van Nigeria. Roemenië zegt dat er afgelopen nacht één of meer drones vanuit Rusland door het Roemeense luchtruim zijn gevlogen. De drones waren gericht op Oekraïne. Met F-16 gevechtsvliegtuigen heeft Roemenië de situatie in de gaten gehouden. Bewoners van het grensgebied kregen een waarschuwingsbericht op hun telefoon. Mogelijk is een drone terechtgekomen in onbewoond gebied aan de grens met Oekraïne. NAVO-lid Roemenië heeft Rusland opgeroepen te stoppen met herhaaldelijke schendingen van het luchtruim. Gisteren kwam ook een Russische drone in Letland terecht. Ook daar loopt een onderzoek naar. De Britse basgitarist Hubby Flowers is overleden. Flowers werkte met artiesten als David Bowie, Paul McCartney en Elton John. Aan Flowers wordt de beroemde baslijn toegeschreven in Walk on the Wild Side... een wereldhit van Lou Reed begin jaren 70. Hubby Flowers was 86 jaar. De Venezolaanse oppositieleider González is geland in Spanje. González was bang om te worden opgepakt en verliet zijn land afgelopen nacht nadat Spanje hem politiek asiel had verleend. González wordt in Venezuela beschuldigd van opruiing en samenzwering. Hij zegt dat president Maduro de verkiezingen door fraude heeft gewonnen. Vandaag bleek dat González ruim een maand in het geheim heeft doorgebracht... in de Nederlandse ambassade in Venezuela. Primoz Roglic heeft de ronde van Spanje gewonnen. Het is de vierde keer dat de renner de Vuelta wint. De 34-jarige Sloveen werd tweede in de afsluitende tijdrit... en bleef het algemeen klassement Australië Ben O'Connor ruim voor. Het weer in het zuidwesten vanavond buien. In de rest van het land blijft het droog. Morgen opnieuw buien, soms even zon.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 tussen Schiphol en knapend ten Nieuwe Meer nog 10 minuten op A5 Amsterdam-Hoofddorp tussen de aansluiting met de A10 en knapend Raasdorp... een kwartier extra reistijd. En op de A10 zelf tussen Amsterdam-Sloterdijk en knapend Amstel... 20 minuten vertraging richting Utrecht.